Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gooi je cola of waterflesje niet meer zomaar in de prullenbak. Want dan gooi je ook je statiegeld weg. Op alle kleine plastic flesjes betaal je nu 15 cent statiegeld. In de hoop dat je dat flesje bij een supermarkt of tankstation weer inlevert... in plaats van dumpt in de natuur. Zorgen natuurlijk voor veel extra plastic in bijvoorbeeld supermarkten... die de emballagemachines hebben laten aanpassen. Dus die worden fijn eh, getest, geperforeerd en die vallen in een bak... En daardoor kun je eigenlijk eh, veel meer capaciteit kwijt dan wanneer je de fles eigenlijk in een grote zak laat eh, vallen. Een flesje frisdrank van de ene supermarkt kun je ook inleveren bij de concurrent. Ze zijn geen eilandoplossingen meer. Eh, en dat is voor de consument denk ik ook handig. Dat je niet speciaal naar een bepaalde winkel moet, maar dat je gewoon overal alles kan inleveren. Het is niet de enige verandering vandaag. Je moet ook extra belasting gaan betalen voor pakketjes uit Chinese webshops. En het minimumloon gaat ook wat omhoog. Meerdere bezoekers van een discotheek in Enschede zeggen dat ze daar corona hebben opgelopen. Afgelopen weekend was er voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer een groot feest. Iedereen moest zich laten testen, maar één bezoekster zegt tegen RTV Oost dat zij en meerdere vriendinnen toch besmet zijn. Hij zal zich waarschijnlijk niet hoeven melden bij het Spaanse UWV, maar stervoetballer Lionel Messi is wel officieel clubloos. Vannacht liep zijn oude contract af bij Barcelona. Volgens de voorzitter wordt er nog wel onderhandeld over een nieuw contract, maar zijn ze er nog niet uitgekomen. Het is vandaag Kitty Kotti, de herdenking van het afschaffen van de slavernij in ons land. Precies 158 jaar geleden. Er is onder meer een bijeenkomst bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. En op meerdere plekken worden herheri-maaltijden uitgedeeld. Deze chef vertelt wat erin zit. Nou, herheri uh, eh, bestaat eh, eh, uit diverse aardvruchten. Onder andere aardappelen, zoete aardappelen, verschillende. Ehm, oranje en paarse gebruiken wij. Um, cassave, Ehm, banaan, eh, pompoen, ei en bakken. Ze maken 1863 porties. Dat is een verwijzing naar het jaar van de afschaffing. Het weer een grijze dag vandaag met af en toe regen. Daardoor is het best wel koel en gaat op 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal weer prima doorrijden. Maar op de A27 van Almere naar Utrecht staat het nog vast bij Eemnes... Je hebt daar nu nog steeds een kwartier vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Aan het begin van de middag is er een ongeluk gebeurd.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 Huisartsen en zorginstellingen kunnen alsnog een vaccinatiebewijs regelen... voor mensen van wie de vaccinatie niet in de centrale RIVM-database was opgenomen. Die registratie is nodig voor een vaccinatievinkje in de Corona-check-app. Via de GGD gevaccineerde mensen staan al in die RIVM-database. Vanaf vandaag zit er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Door de maatregel moet het plastic zwerfafval flink verminderen. Voor kleine flesjes komt er in de winkel voortaan 15 cent statiegeld bij. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is nu bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er naar verwachting meer partijen bij. Het weer bewolkt in periode met regen en het wordt een graad of 17. anything to say.